Drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal avondklok ingesteld. Van 10 uur s avonds tot 5 uur s ochtends mogen mensen hun huis niet uit. Volgens de stad is de maatregel nodig om plunderingen tegen te gaan. Sinds de overstromingen door de tropische storm Harvey zijn er meerdere plunderingen geweest. Ook waren er gewapende overvallen en incidenten met mensen die zich voordeden als politieagent. Burgemeester Turner van Houston zei dat de avondklok van kracht blijft zolang als het nodig is. De Nip-test die zwangere vrouwen kunnen doen om te kijken of hun kindje aangeboren afwijkingen heeft, kan niet worden vergoed uit de basisverzekering. Dat schrijft het Zorginstituut in een advies aan minister Schippers. Alleen als er een medische indicatie is, waardoor een vrouw een hoger risico heeft op een kindje met bijvoorbeeld het syndroom van Down, kan de test via de basisverzekering worden vergoed. Sinds april dit jaar is er een tijdelijke subsidieregeling... waardoor alle zwangere vrouwen met een eigen bijdrage van 175 euro... de niptest kunnen laten doen. De dode baby die begin deze maand in een vuilniszak werd gevonden in Rotterdam... heeft een moeder van Aziatische afkomst. Dat heeft de politie bekendgemaakt in opsporing verzocht. Het lijkt erop dat de moeder zonder professionele hulp is bevallen van het jongetje... Toen hij werd gevonden in de buurt van het Luxor Theater was hij al meer dan een week dood. Bij een recyclingbedrijf op een industrieterrein in Son bij Eindhoven heeft een zeer grote brand gewoed. Zo'n 5000 kubieke meter afval is in vlammen opgegaan. brandweer is waarschijnlijk nog de hele nacht bezig met nablussen. Er zijn geen schadelijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het weer in het westen en noorden flink wat buien, soms met onweer. Overdag blijft het daar regenen. In het oosten en zuidoosten valt amper een bui en er schijnt de zon af en toe. Daar wordt het dan ook 25 tot 30 graden vandaag.